Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Een school in Amersfoort schakelt slachtofferhulp in vanwege een steekpartij... waarbij een leerling van 17 vandaag gewond raakte aan zijn arm. Dat gebeurde tijdens een ruzie in de pauze. De verdachte van 19 vluchtte en werd even later opgepakt. Volgens de school is de steekpartij hard aangekomen bij leerlingen, leraren en ouders en je huis duurzamer maken om de hoge energieprijzen tegen te gaan. Dat blijkt voor mensen met een laag inkomen vaak niet haalbaar. De overheid biedt subsidies aan voor zonnepanelen en warmtepompen, maar die komen op de verkeerde plek terecht. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman. Ook hebben mensen met een lager inkomen vaak een huurwoning en mogen ze niet aan hun huis sleutelen. En de grote jacht van een vriend van de Russische president Poetin wordt binnenkort geveld. En de opbrengst gaat naar Oekraïne. Het schip, dat zo'n 200 miljoen euro waard is, ligt al maanden in een haven in Kroatië... en mag van de Kroatische rechter nu geveild worden. Het schip van de Russische zakenman werd in beslag genomen. Veel bondgenoten van Poetin worden opgepakt en hun spullen worden afgepakt. En in veel plaatsen wordt al illegaal vuurwerk afgestoken. En de gemeente Urk is daar wel klaar mee. Ze zijn de campagne Hey Urk verknallen we niet begonnen. Om aan te geven dat het gewoon heel vervelend is. Omroep Flevoland sprak voorbijgangers. En die hebben eigenlijk niet zoveel vertrouwen in die campagne. Nee, ik ben bang voor niet. Nee, nee. Absoluut niet. Ze doen het dag en ze doen het stiekem. Ze doen het s'nachts. Moet je ermee. Ik hoop het. ik hoop het echt, ja. Maar de jongeren vinden bij een van de ouderen in Urk wel een medestander. Ze mogen voor mij ook wel even knallen. Als het me niet te lang duurt. Mag <laughs> toch alleen rond oud en nieuw? Nou, het kan mij schelen als ze voor de tijd ook nog eens even knallen. Ze zijn toch jong? Hebben wij vroeger ook gedaan. Ja, alleen was het toen waarschijnlijk wat minder streng. De politie en de gemeente op Urk gaan de komende tijd meer controleren. En in het park daar komen camera's. Het weer nog vanavond en vannacht blijft het bewolkt. In Limburg kan een natte sneeuw vallen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen ook bewolkt en dan alleen in het noorden een beetje zon en een graad of drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland zat bij elkaar nog zo'n 20 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A9 Diemen richting Alkmaar. Er staat een auto met pech tussen Amstelveen en, en Badhoevedorp 8 kilometer. Je verliest 20 minuten reistijd. De rechte reishok is dicht. Op de A10 de ring Amsterdam, tussen Amsterdam Hemhavens en Landsmeer 3 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 disappear now that everything is for. Do you wanna rival? Couldn't even find a pulse What you're doing, keep doing It's my breath that I'm losing You're my flame and fire Heartbeat breaking the silence When we touch, you know it's all too much uh, uh, I could go forever, never wanna give it up Don't go too fast, baby, we should slow it We should slow it, we should slow it playing around the fire, breaking the silence.